Katrien Straatman met het NOS-journaal. De moordenaars van het Nederlandse volleybalstel Ingrid Visser en Lodewijk Severijn... hebben in Spanje een lagere celstraf gekregen. Ze moeten 34 jaar vastzitten. De twee werden in hoger beroep tot 40 jaar veroordeeld... maar dat is 6 jaar minder geworden, onder meer omdat de rechtszaak lang heeft geduurd. Visser en Severijn werden vier jaar geleden met veel geweld om het leven gebracht... in hun huis in Spanje. Hun lichamen werden begraven in een boomgaard. Een zakelijke ruzie over geld was het motief voor de moord. Het incident in het Schotse parlementsgebouw is voorbij. Dat hebben parlementariërs laten weten. Bij het parlementsgebouw in Edinburgh waren een aantal verdachte pakketjes bezorgd... waarvan één wit poeder bevatte. Na onderzoek bleek er niets gevaarlijks in te zitten. Het gebouw werd tijdelijk ontruimd. Het onderzoek naar de herkomst loopt nog. Een neparts uit Tilburg is veroordeeld tot vier jaar cel wegens ontucht bij vrouwen. Hij deed zich voor als arts van het UMC Utrecht en deed inwendige onderzoeken bij twaalf vrouwen. In werkelijkheid was hij sportmasseur en werkte hij helemaal niet in een ziekenhuis. Voormalig castingdirecteur Job Goschalk stopt als producent en regisseur. In de verklaring schrijft hij dat hij over grenzen is gegaan met acteurs die hij begeleidde. Sommigen nodigde hij thuis uit en een enkele keer vroeg hij hen ook uit de kleren te gaan. Goschalk biedt iedereen die hij mogelijk gekwetst heeft excuses aan. De Verenigde Naties willen dat de blokkade van zee- en luchthavens in Jemen onmiddellijk wordt opgeheven. De blokkade van de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië is ingesteld om te voorkomen dat rebellen worden bewapend door Iran. De coalitie belooft dat hulpverleners en hulpgoederen wel worden doorgelaten, maar daar is de VN niet gerust op. Het weer op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden en noordoosten kan het bewolkt en mistig zijn. Daar wordt de 8 graden dan ook niet gehaald.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 Op de A2 Amsterdam-Den Bosch staat bij knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. De vertraging is daar een kwartier door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij.